Jan van der Putten met het NOS-journaal in Oost aangeklaagd voor seksueel misbruik. De man van 45 heeft tussen 2013 en juli van dit jaar 12 vrouwen aangerand... en een aantal van hen ook misbruikt, zegt het Oostenrijkse Openbaar Ministerie. De OM brengt drie zaken voor de rechter. In juli deden twee patiënten aangifte tegen de man. De politie in Liens besloot daarop het hele patiëntenbestand van de fysiotherapeut af te lopen. Volgens Oostenrijkse media spreekt de Nederlandse fysiotherapeut alle beschuldigingen tegen. Hij kan worden veroordeeld tot tien jaar cel. In Afghanistan is het aantal gewonden als gevolg van oorlogshandelingen sterk aan het stijgen. De VN-organisatie voor humanitaire hulpverlening zegt dat ziekenhuizen en andere hulpverleners dit jaar al 69.000 gewonden hebben behandeld. Dat is een stijging van ruim 20 in een jaar. Volgens de VN zijn er 80 beschietingen en andere oorlogsconfrontaties per dag. Het hoogste aantal in vijf jaar. Het aantal burgerdoden is wel gedaald. De VN-veiligheidsraad beschouwt Afghanistan als enige tijd al enige tijd als een land dat weer in oorlog is. Indonesië waarschuwt luchtvaartmaatschappijen opnieuw voor aswolken uit de vulkaan Agung op Bali. De vulkaan is gisteren uitgebarsten. Omdat de as 6 kilometer hoog in de atmosfeer zit, hebben de Indonesische autoriteiten code rood afgekondigd. Het hoogste dreigingsniveau. Aangenomen wordt dat de Agung nog een keer uitbarst. Het vliegveld op Bali is nog open, al zijn sommige vluchten geannuleerd. Op het naburige eiland Lombok is het vliegveld helemaal dicht vanwege de aswolk. De Argentijnse onderzeeër, die nu tien dagen wordt vermist, was vlak voor vertrek nog gecontroleerd. De marine zegt dat het hele besturingssysteem was geïnspecteerd en dat het in orde was. De Argentijnse onderzeeër had 44 mensen aan boord toen hij op een trainingsmissie verdween. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, verder ook wat zon.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 De tune van vandaag voor ZFM Jazz. Alweer de zoveel honderdste aflevering. Eh, ZFM Jazz, het langst lopend programma van ZFM, de plaatselijke radio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Van alles wat uit de platenkast, wat een beetje past bij deze uh, november zondag. We gaan verder met Met Dusk. Ja, en Met Dusk die, eh, is natuurlijk eh, jaren geleden hier bij ons eerst bekend geworden... door zijn spetterend optreden op het North Sea En ik ga draaien Back in Town. Today. er stevig in. En ehm, wij hebben in ons eigen land natuurlijk ook de nodige mensen die er wat van kunnen. Zoals ehm, de gebroeders Beets, Peter Beets piano, Alexander Beets tenorsax en Marius Beets op de bas. Allemaal kanjes. die niet alleen een ongelooflijk goed trio vormen... maar ook individueel overal hun weg ruimschoots weten te vinden. Ik ga wat laten horen van... Ehm, dit illustere trio dat nog steeds... Eh, eh, nou, als het ware in opkomst is. Het wordt alleen maar beter. Die ongelooflijk goed aan de weg timmeren. En dat is een eh, stuk geschreven door Marius Alexander. Blues for Stephanie. and got that old Leo Lane. En zij vertolkte That Old Feeling. En dan is het nu tijd voor een ehm, opname van het Eddie David Trio met Joe Newman. Don't Blame Me. André. gespeeld door de Sas van Gentse, Fappi Laffertin. En in het begeleidingsorkest zat op de bas onze eigen Haarlemse Simon Planting... die ook nog een prachtige solo speelde. Simon die een aantal jaar geleden is geëmigreerd naar Amerika... en al daar zijn muziekcarrière voortzet. We gaan nu naar een ehm, orkest van een bekende slagwerker... Spex Powell... die eh, in de jaren 30 en 40 furoren had... in allerlei orkesten optrad. In de jaren 60 was hij de drummer van het orkest in de Ed Sullivan Show. Heeft met alle groten van de wereld gespeeld... maar heeft maar één plaat opgenomen... Eh, waar hij de orkestleider was met zijn eigen Spex Powell Orchestra. Daar, daarvan ga ik nu een stukje, eh, een stukje laten horen... I'll Remember April. Specs Powell Orchestra. I'll Remember April, Spex Powell. In 71 eh, is in Duitsland geboren Til Brunner. En die heeft zich eh, ontwikkeld tot een eh, beroepsmuzikant. breed gevormd, trompetist, zanger, componist, arrangeur en producer. ik wil graag een stukje laten horen van deze veelzijdige muzikant Til Brunner. En dat is het stuk Riverman. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. And follow me. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose. way to lose, but she believes. Gonna see the riverman, gonna tell. if he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. de draaitafel liggen. Ik heb op de draaitafel liggen Mike Del Ferro. Met eh, aan de bas Stefan Lievenstro. Op de drums Hans van Oosterhout. Allebei bekende jongens die hier eh, in een van de concerten in uh, Jazz in de Krocht ooit zijn verschenen of zelfs regelmatig terugkeren. Hans Eikenaar, die doet niet mee. En Toet Stielemans, die hebben ze als gast in het stuk uh, Make Someone Happy. Close your eyes and make someone happy. een keertje doen? Je zit al een beetje onder mijn huid. Want opeens was het raak en je had me aan mijn haak. Je zit al een beetje onder mijn huid. Ik dacht het is maar voor een enkele keer. Ik blijf mijn eigen baas. Maar ben je even weg dan mis ik je weer. Een dood ben in elk geval de klos. Ik zit in de val en kom er niet uit. Ik zie alleen maar jou als ik mijn ogen sluit. Je zit al een beetje onder mijn huid. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I want you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You're getting to be a habit with me. to be zit al een beetje onder mijn huid. Dat was uh, eh, Lea Klein, een zangeres die al heel wat jaren in Nederland woont. En hier met veel plezier en veel eh, succes optreedt bij allerlei groepen. Zoals ook in dit kwartet van Frans Rondé. Een orkest dat al vele tientallen jaren elke dinsdagavond speelt in de Midway, eh, aan de Middenweg in Amsterdam. Met eh, wisselende gasten en altijd een vast trio als basis heeft. <coughs> Pardon. Deze opname... Eh, eh, op eh, deze opname hoorden we Nick van der Bos op de piano... Lex Lammen op de drums en Frans Rondé op de bas. Het is nu tijd voor een stuk van een orkest... waar twee grote jongens in zaten. Stan Getz op de tenorsax, Lionel Hampton vibrafoon... Lou Levy piano, Leroy Vinneker op de bas en good old Shelly Man op de drums. En het is een, eh, laten we zeggen, een muzikantennummer dat altijd het liefst klinkt op zondagmorgen als er al een heel weekend gesnabbeld is. Headache. abrupt einde. Lionel Hampton en Stan Getz. En dan staat er eh, op de uh, eh, tekst staat er dat er ineens eh, iemand meedoet in dit nummer op de trombone. En dan zou je denken, wie is dat? En dan staat er een, een, een unidentified trombone player... Ja? Op het, bij het nummer Headache. En dat is dan of omdat iemand de studio binnenkwam die ze kennen... en die zei, jij mag even meedoen. Of omdat de platenmaatschappij van de betreffende trombonespeler het verbiedt... om met anderen mee te doen. En dan blijkt er dus een godheid te staan. Maar dan mogen ze niet vermelden wie het is. Anders krijgt hij strafpunten vanwege zijn contract. Ik ga nog één stukje draaien en dan is het alweer uh, pauze. Dan eh, krijgen we het nieuws. Dan is het eerste uur ZFM Jazz op zondagmorgen alweer voorbij. Maar daarna nog een heel uur met eh, nummers uit de platenkast. Eh, ik ga laten horen als einde van het eerste uur Doris Day in My Ship. has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spice. There's a paradise in the hold. ships aglow with a million pearls and rubies fill each bin. The sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in.